Mariel Hageman met het NOS Journaal. Facebook gaat de inhoud van de mobiele berichtendienst WhatsApp niet gebruiken voor advertenties of andere diensten. Volgens Facebook-baas Mark Zuckerberg blijft het team onafhankelijk. Foto's en data worden niet opgeslagen op servers, mede omdat gebruikers dat niet willen. Hij zei dat het dom zou zijn daar verandering in te brengen. Deze week werd bekend dat Facebook WhatsApp overneemt voor 19 miljard dollar. Veel WhatsApp-gebruikers stapten daarop over naar een andere berichtendienst. De Amerikaanse regering is bereid de nieuwe machthebbers in Oekraïne financieel te steunen om stabiliteit te creëren. Volgens Washington moet de steun allereerst van het Internationaal Monetair Fonds komen. Waar nodig zal de VS samen met andere westerse landen financieel bijspringen, zegt een woordvoerder. Er zijn geen bedragen genoemd. Volgens de Amerikanen moeten de Oekraïne zo snel mogelijk steun krijgen, zodat hervormingen kunnen worden doorgevoerd. De Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn begonnen aan een jaarlijkse gezamenlijke legeroefening. Noord-Korea neemt de oefening, noemt de oefening een provocatie en zegt dat beide landen zich voorbereiden op een oorlog. Noord-Korea had gedreigd de reunies van families uit Noord- en Zuid-Korea te annuleren, maar die zijn toch gewoon doorgegaan. De oefening wordt gehouden op het Koreaanse schiereiland. Er doen ruim 12.500 Amerikaanse militairen mee. Acteur Harold Ramis, die bekendheid kreeg met zijn rol in de film Ghostbusters, is op 69-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een zeldzame vaatziekte en stierf thuis in Chicago. Ramis speelde een van de zelfbenoemde geestverdrijvers in Ghostbusters uit 1984 en het vervolg uit 89. Daarnaast had hij ook rollen in Stripes, As Good As It Gets en Knocked Up. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgenochtend eerst nog wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Aan zee neemt de wind toe tot krachtig. Het wordt morgen tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.